8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Minneapolis hebben demonstranten een politiebureau bestormd en het in brand gestoken. De aanleiding is de dood van George Floyd, een zwarte man die maandag om het leven kwam... nadat een witte agent hem minutenlang op de grond had gehouden door een knie in zijn nek te duwen. Sindsdien zijn er rellen in de stad. En ook in andere steden in Amerika is het onrustig. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem is vanochtend bij Maarsbergen een dodelijk ongeluk gebeurd met een spookrijder. Die reed frontaal in op een andere auto. De bestuurder van de aangereden auto is omgekomen. Een andere inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de spookrijder raakte gewond. De A12 is van Maarsbergen tot Veenendaal-West afgesloten. Vleesverwerkingsbedrijf Van Roy Meat in Helmond is tot en met dinsdag dicht vanwege een corona-uitbraak. Dat heeft de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Na een steekproef bleek één op de zes geteste medewerkers besmet te zijn met het virus. De GGD deed de steekproef omdat medewerkers van de NVWA en de kwaliteitskeuring dierlijke sector, die vorige week in Helmond werkte, besmet bleken te zijn. Het onafhankelijk kiesbureau Suriname heeft het grootste deel van de verkiezingsuitslagen van Paramaribo online gezet. Voorzitter Van Dijk Silos deed dat uit woede omdat de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen nog steeds niet bekend zijn gemaakt. De oppositie vreest dat president Bouterse en zijn NDP proberen te frauderen. De NDP staat in de peilingen op fors verlies. Bouterse heeft om een hertelling gevraagd. De Franse autofabrikant Renault zou van plan zijn wereldwijd 15.000 van de bijna 180.000 banen te schrappen als gevolg van de coronacrisis. Een derde van die ontslagen zou in Frankrijk vallen. Renault zit al langer in de problemen. Vorig jaar leed het bedrijf verlies en daalde het aantal autoverkopen met 3 procent. Het weer vandaag zon, 16 tot 19 graden in het noorden, 20 tot 23 graden in het zuiden. Morgen nog wat warmer, zondag wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en eh, Raasdorp 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog een minuutje of vijf.